Volgens het OM was de man schuldig aan het ongeluk omdat hij zijn snelheid had moeten aanpassen en omdat hij onderuitgezakt zat. Maar volgens de rechtbank was er sprake van een verkeerssituatie die zowel heel uitzonderlijk was als noodlottig. Daardoor waren de meisjes pas erg laten zien. Of de automobilist laag of hoog zat maakte daarvoor niet uit. Ook vindt de rechtbank dat er geen reden was om bij de Wildevangse brug de snelheid aan te passen. In Sanaa, de hoofdstad van Jemen, gebruiken overgelopen militairen, tanks en militaire voertuigen om betogers te beschermen. Zeker één generaal en twee andere hoge militairen zijn overgestapt naar de oppositie. Er staan tanks bij het plein waar de demonstranten samenkomen. Ook staan er militaire voertuigen voor het paleis van president Saleh. Er zijn berichten dat in andere delen van het land nog tientallen officieren overgelopen zijn. In Jemen wordt al weken gedemonstreerd tegen de president. Vrijdag schoot het leger bij protesten in Sanaa 52 betogers dood. ADO Den Haag-speler Lex Immers heeft zich gisteren na de overwinning op Ajax kwetsend uitgelaten. Staand op de bar van het supportershome zong hij We gaan op jodenjacht. Een filmpje daarvan staat op YouTube. Er zijn ook andere beledigende leuzen te horen. Ook ADO-trainer John van der Brom doet aan het geschreeuw en gezang mee, al is niet duidelijk wat hij precies roept. ADO Den Haag heeft de staf, betrokken spelers en de supporters op het gedrag aangesproken. Verder krijgt Lex Immers de hoogste boete die de club kan opleggen. De speler heeft op de site van ADO spijt betuigd. De aanklager betaald voetbal van de KVB moet nog besluiten of er een strafzaak volgt. Het weer zonnig, kan 15 graden worden, behalve in het noordwesten. Daar is bewolking en wordt het maar 10 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig en droog, dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. In Circus Zandvoort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 chip on the left hand side. Pass the touch chip on the left hand side. It a go bun. Give me the music.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 Pass the touchy on the left hand side. It a go on. Give me the music, make me jump and It go Give me the music, make me at the You play it on the radio, and me say we hear it on the stereo. And me know we play it on the disco. And me say we hear it on the stereo. Pass the touchy on the left hand side. Pass the the left hand side. It go on. 家。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 small talk. I'm looking for love, longing for kisses, kisses and hugs. Not looking for